Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland 15 gewonden gevallen bij een busongeluk. Acht van hen zijn zwaar gewond, zegt de politie. Het ging mis op de snelweg tussen Rostock en Berlijn. De bus belandde op zijn kant in een greppel. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Een Duits vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt op Kreta vanwege een bommelding. Een van de 273 passagiers vond op de wc een briefje met het woord bom, meldt de Duitse krant Bild... Het toestel was onderweg van Egypte naar Düsseldorf. In Zuid-Amerika hadden zeker negen vluchten ook te maken met bommeldingen. Na onderzoek zijn er geen explosieven gevonden. Een grote brand heeft in Boksmeer een gymzaal van een middelbare school verwoest. Een basisschool heeft rookschade, net als een kinderdagverblijf. Later vandaag wordt gekeken of de kinderen maandag naar school kunnen. In Manila is een Boeing van de landingsbaan geraakt. Het Chinese vliegtuig in de Filipijnen kwam in het gras terecht... en een van de motoren en een wiel werden losgerukt. De inzittenden hielden er lichte verwondingen aan over. De eerste landingspoging werd al afgebroken omdat het hard regende... en het zicht slecht was. Een grote militaire parade die de Amerikaanse president Trump in november wilde houden is uitgesteld. Het ministerie van Defensie zegt dat de parade niet eerder dan volgend jaar wordt gehouden. Volgens een bron bij het ministerie heeft het te maken met de kosten. Die zouden met ruim 90 miljoen dollar inmiddels drie keer zo hoog zijn als de oorspronkelijke plannen. Trump kwam op het idee van een militaire parade nadat hij 14 juli vorig jaar de parade in Parijs had bijgewoond. De laatste grote militaire parade in de Verenigde Staten was in 1991. Het weer. In het westen breekt de zon door. In het binnenland houdt de bewolking wat langer stand. Het wordt maximaal 21 tot 23 graden. In het weekend wolken, af en toe zon.